Politieke verslaggever Noeska van der Meijden. Die minister doet dit omdat al die studenten anders een rechtszaak moeten beginnen. En de regering heeft ook geleerd van eerdere keren waarin ze de fout in zijn gegaan. Zoals bij de toeslagenaffaire. Zo'n moeilijke, langslepende situatie willen ze voorkomen. En dus geven ze gewoon iedereen hun geld terug. Studenten met een migratieachtergrond kregen dus vaker boetes of moesten geld terugbetalen. Onderwijsminister Bruin strekt 61 miljoen euro uit om hen te compenseren. We wisten al dat het kabinet grenscontroles wilde gaan invoeren om illegale migratie tegen te gaan. Nu is de datum bekend. Maandag 9 december gaat het gebeuren. De marechaussee zal dan bij de grensovergangen strenger gaan controleren op illegale migratie. Ze krijgen alleen geen extra personeel om dat te kunnen doen, zegt mijn politiek collega Ewout Kiewiet. Nee, en dat is wel een probleem, eh, want de marechaussee heeft nu al een tekort aan mensen. Heeft eh, eh, meer dan 1600 vacatures openstaan op dit moment. Dus er zijn nogal wat mensen nodig. En daarom eh, ja, is ook wel meteen eh, in de brief aangegeven... dat niet echt duidelijk is hoe vaak het kan... omdat de MUZC nou, natuurlijk nog ander werk te doen heeft. Ehm, dus dat is eh, wel een kanttekening die je hierbij moet plaatsen. Er is geen extra geld voor extra mensen. Ehm, dus ook maar de vraag hoe vaak dit ingezet gaat worden. En check even goed of je wel op je werk of studie kunt komen woensdag. Want overmorgen rijden er in heel Noord-Holland geen treinen tussen 6 en 9 uur ochtends. Waarschuwt NS. Medewerkers van ProRail gaan staken. Nu blijkt dat het ook gevolgen heeft voor het treinverkeer in de rest van Nederland. In delen van Utrecht en Flevoland rijden dan ook geen treinen. En er gaan woensdag maar weinig treinen van en naar Schiphol. Het weer, ja, de buitjes maken plaats voor buien. Het kan soms even stevig doorplensen. Vannacht droogt het wat op en morgen is het bijna overal droog. Aardig wat zon ook, bij max 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op verschillende plekken in de regio. Het is best wel druk, zeker voor een maandagavondspits. Allereerst begin ik met goed nieuws over de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam-West is de weg weer vrij na een ongeluk. Hou wel rekening met 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Amstel. Dan een ander ongeluk op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes 10 minuutjes. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag.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 This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money. You didn't, right, Ted? We out of here. It's It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine.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 I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het geweld rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv... wordt onderzocht door de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die gaat uitzoeken hoe de politie en de NCTV hebben samengewerkt. De inspectie wil weten welke informatie is gedeeld... en waarom de politie bepaalde besluiten heeft genomen. De controles aan de Nederlandse grenzen beginnen op 9 december en gaan een half jaar duren, zegt asielminister Faber. Doel is om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. Woensdagochtend rijden er tussen 6 en 9 in heel Noord-Holland geen treinen. Ook rijden er geen treinen in delen van Flevoland en Utrecht. Het gaat om een aangekondigde staking van ProRail.